Wat nodig is, is dat de mensen in Den Haag gaan zorgen dat er meer zorg kan komen als mensen dat zelf niet doorhebben, dat ze dat nodig hebben. Het is veel te versnipperd geregeld, dus het is veel te ingewikkeld geregeld. Eh, alle gemeenten kunnen dat op hun eigen manier invullen. Professionals weten niet goed hoe ze het moeten inzetten en daar moet veel meer duidelijkheid overkomen. Doordat mensen met verward gedrag niet goed worden geholpen... wordt de kans groter dat ze zichzelf of iemand anders iets aandoen. Zo werd begin dit jaar een meisje van 11 doodgestoken... door een verwarde man in Nieuwegein. We moeten ons geen illusies maken. Wij zijn het volgende doelwit van president Poetin. Dat zegt NAVO-chef Rutte zo net in een speech in Berlijn. Hij zei daar dat NAVO-landen hun defensieuitgaven verhogen... maar dat dat niet betekent dat we nu achterover kunnen leunen. I fear that too many are quietly complacent. Too many don't feel the urgency. And too many believe that time is on our side. It is not. The time for action is now. Volgens Rutte moeten we voorbereid zijn op een oorlog die net zo groot kan worden... als de oorlogen die onze grootouders en overgrootouders hebben meegemaakt. Sommige medicijnen tegen schimmels werken minder goed... vanwege spul dat in de landbouw wordt gebruikt. Dat zegt het RIVM. Doordat boeren antischimmelmiddelen gebruiken om hun gewas te beschermen... wordt de kans groter dat mensen een schimmel krijgen die niet meer te behandelen is. Het RIVM wil dat de landbouw een stuk minder antischimmelspul gaat gebruiken... en dat sommige middelen verboden worden. En de Duitse stad Kleef is op zijn kop gezet door negen naakte Nederlanders. Op beelden is te zien dat de jonge mannen in hun blootje door het centrum van de stad rennen. Waarom? Dat is niet duidelijk. Meerdere mensen belden de politie en er is aangifte gedaan. Het Duitse Openbaar Ministerie gaat nu uitzoeken of de Nederlanders iets hebben gedaan dat strafbaar is. Het weer, droog, landinwaarts soms wat zon en een graad of 10. Morgen wat regen en opnieuw een graad of 10. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Tim Schaap van de ANBB. Het is alleen nog maar wat drukker op de A4 Den Haag-Amsterdam... tussen Hoofddorp en Schiphol. Drie kilometer en een kleine 10 minuten aan vertraging.